uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds 2010 zijn er vorig jaar weer meer winkels bijgekomen. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Er werden vooral winkels met etenswaren geopend... zoals bakkers, supermarkten en slijterijen. Dit ging ten koste van boekenwinkels. Bijna 1 op de 12 boekhandelaren sloot vorig jaar de deuren. Ook sloten er relatief veel schoenenwinkels en kantoorboekhandels. Kledingwinkels zijn nog steeds verreweg de grootste groep winkels, ondanks een lichte daling. Hackers die vorig jaar hadden ingebroken op de telefoon van de Spaanse premier Sanchez... hebben 3 gigabyte aan informatie uit het toestel kunnen halen. Ook lukte het ze de telefoon van de minister van Defensie binnen te dringen... al werd daaruit minder data gestolen. Twee weken geleden bleek al dat betrokkenen bij de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging... ook doelwit zijn geweest van de spyware. Volgens ingewijden komt de Europese Commissie met een zesde sanctiepakket... waarin de import van ruwe aardolie in de EU voor het einde van het jaar wordt afgebouwd. Op een vergadering van de Europese energieministers is nogmaals gebleken dat ze verdeeld zijn over een boycott van Russische olie en het betalen van Russisch gas in roebels. Met name Hongarije en Italië lijken een afwijkend standpunt in te nemen. Beide landen zijn sterk afhankelijk van Russisch gas. Rusland mag niet deelnemen aan het EK voetbal voor vrouwen komende zomer in Engeland. Het team zat in groep C samen met Nederland, Zweden en Zwitserland. Het wordt vervangen door Portugal. Het Russische vrouwenteam mag ook niet deelnemen aan de kwalificatie voor het WK in 2023. En ook volgend seizoen nemen geen Russische teams deel aan de Champions League, de Europa League of de Conference League.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 You drop your drink, then they bring you more. All the school kids so sick of books. They like the punk and the metal band. When the buzzer rings, oh, hey, oh, oh. They're walking like an Egyptian. All the kids in the marketplace say, hey, oh, hey, Walk like an Egyptian afraid of who you are.